Dat heeft fractievoorzitter Verhagen gezegd na spoedoverleg in de CDA-fractie. Onderhandelaar Ab Klink zal vervangen worden door staatssecretaris Ank Bijleveld. Maar Klink blijft wel in de fractie. De hele avond is er bemiddeld tussen drie dissidenten, onder wie Klink en de rest van de CDA-kamerleden. De dissidenten hebben grote inhoudelijke bezwaren tegen de PVV, maar hun steun is onontbeerlijk om het kabinet aan een meerderheid te helpen. Volgens Verhagen hebben alle drie aangegeven dat hun bezwaren eventueel kunnen worden weggenomen. De drie krijgen uitgebreid de mogelijkheid om kritiek te uiten als er een onderhandelingsakkoord is. Klink zei dat hij aan het eind van het proces met een open mind het onderhandelingsresultaat zal beoordelen. PVV-leider Wilders laat weten nog veel vragen te hebben voor Verhagen als ze elkaar later vandaag weer treffen. Hij kan nog niet zeggen of hij met de gekozen oplossing uit de voeten kan. Op de westelijke Jordaanhoever zijn twee Israëliërs neergeschoten. Ten oosten van Ramallah werd hun auto onder vuur genomen, volgens het Israëlische leger door Palestijnse schutters. De aanval komt een dag nadat bij Hebron vier Israëliërs werden doodgeschoten. Hamas eiste die aanslag op en dreigde met nieuw geweld. Hamas is veel tegen de vredesonderhandelingen die komende dag in Washington worden hervat. De Amerikanen hopen binnen een jaar een akkoord te bereiken over een twee-staten-oplossing. Een soeverein Palestina en een veilig Israël. De politie heeft een man van 37 uit Voorschoten aangehouden... die ervan wordt verdacht de afgelopen weken drie vrouwen te hebben verkracht. De laatste was een 24-jarige vrouw, vannacht bij Hillegom. De twee andere verkrachtingen waren drie weken geleden in Voorschoten... en twee weken daarvoor in Noordwijk. Het weer. Vannacht kan hier en daar mist ontstaan.